De oorzaak van de ramp is nog niet vastgesteld. Wel is al duidelijk dat er schade was aan het beton onder het zwembad... en dat er scheuren zaten in de parkeergarage. Na inspectie zijn nu ook bij tientallen andere gebouwen in Miami gebreken vastgesteld... zoals afbrokkelend beton. De Nederlandse universiteiten willen het nieuwe collegejaar gewoon volledig open. Ze zien niets in onderwijs op anderhalve meter afstand... en willen studenten liever niet verplichten om te testen. De vele besmettingen door de Delta-variant veranderen daar niets aan... blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Instellingen zeggen dat ze praktische en ethische bezwaren hebben om testen verplicht te stellen. Ook is het niet te doen om verschillende scenario's op te stellen... omdat de werkdruk in het onderwijs enorm is. De KLM-medewerkers aan boord van de Olympische coronavlucht naar Tokio waren vooraf niet getest. Dat bevestigt KLM na een bericht in het AD. Het testen van medewerkers is geen protocol, zegt het bedrijf. Van de zeven bekende coronagevallen zaten er zes in hetzelfde toestel, meldt het AD. Voor de kust van Libië zijn zeker 57 migranten om het leven gekomen... doordat hun boot kapseisde, en meldt de VN. Aan boord van het schip waren zeker 75 mensen, 18 zijn er gered. Volgens de VN kwamen bij de overtocht over de Middellandse Zee... tussen januari en juni bijna 900 migranten om het leven. Twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Het weer, lokaal nog buien, maar uiteindelijk wordt het vannacht zo goed als droog... en koelt het af tot een graad of 15...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 dat iedereen daar laat. Ik heb getwijfeld over België. Want dat taaltje is zo zacht. Stond zelfs in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 zomer op ZFM. Hoor je nu overal, hoor je nu overal. Ieder etmaal weer. ZFM Zomer. answer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 接你我。 jouw keuze ZFM.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 I'm through, I'm through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 friends and they hate me too. I'm through, I'm through, I'm through. Bitch, that hot girl by my anthem. Turn it up and throw attention. Fuck you.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 en zo.